Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die in Amsterdam werd gegijzeld is weer veilig. Gisteravond liep een man een Apple Store binnen met twee wapens. Hij eiste 200 miljoen euro aan crypto en zei dat hij zichzelf zou opblazen. Hij hield één klant urenlang onder schot, vertelt het hoofd van de Amsterdamse politie. Binnen nam de verdachte gelijk een persoon in gijzeling. Eh, de verdachte had de gijzelaar continu onder schot. Eh, gedurende de avond hebben uiteindelijk dat moet nog precies geturfd worden bij elkaar. Zo'n 70 personen in veiligheid kunnen brengen die niet alleen in de winkel... maar ook in de etages daarboven in het gebouw bevonden. Aan het eind van de avond vroeg de gijzelnemer om een flesje water aan de politie. Toen hij dat aanpakte kon de man die werd gegijzeld gauw wegrennen. De gijzelnemer rende er nog achteraan, maar werd toen door een politieauto aangereden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Steeds meer landen komen met strenge regels voor Rusland. Het heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in Oekraïne. Na de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk komt nu ook Canada met sancties. Daar zullen vooral banken last van hebben. En ook mogen sommige Russen niet meer in het vliegtuig stappen naar Japan en Australië. In Den Haag is een man opgepakt die op een nogal vreemde manier rondreed. Agenten zetten hem aan de kant en lieten hem een drugstest doen. Terwijl ze op de uitslag wachten, keken ze door het autoraampje en zagen ze dat de man een kruisboog op de achterbank had liggen. Daar lagen ook wat pijlen bij. De man komt binnenkort voor de rechter. En er is gisteravond weer ge-Champions League voetbald. De winnaar van vorig jaar, Chelsea, deed het gisteravond in eigen stadion prima. Het werd 2-0 tegen Lille. Er zat ook een mooi rolletje in voor Hakim Ziyech. Die kwam met een fijne assist. Dat klonk zo bij Ziggo Sport. Op via Hakim Ziyech. Daar is het doelpunt. Nu is het wel raak. Kai Havertz. En het is natuurlijk een fantastische bal hè, van Hakim Ziyech. Hoog richting de kruising. En Jardim staat erbij en kijkt ernaar. Geen enkele kans voor de doelman van Lille. Ook in Spanje werd gespeeld. Villarreal speelde 1-1 gelijk tegen Juventus. Het weer nog. Een prima dagje vandaag. Droog en best veel zon bij een graad of 10. Geniet er maar van. Morgen en overmorgen zijn de buien weer terug. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is nog wat vertraging op de A10, ring west van Amsterdam. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Amsterdam-Geus wel 3 kilometer met 5 minuten vertraging. De afrit is daar dicht vanwege een politieactie.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 Help me find a way. And I wonder if you know. fucked me over. van Zandvoort, op 106.9 CFM fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You the queen, I'll be the king. let it ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. 106.9 ZFN patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.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 under control. Ah, the phone, TV, and the news of the world. like a pigeon from hell. Ah, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. do bring me to my knees when I see what they've done to you.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 Man van 27 eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Toen de gijzelnemer rond half elf op straat achter een gegijzelde aanrende... werd hij door een politieauto aangereden. Man raakte zwaar gewond. Steeds meer landen kondigen sancties aan tegen Rusland. Na de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk komen ook Canada, Japan en Australië met strafmaatregelen. De Amerikaanse rockzanger Mark Lanigan is overleden. Hij gold als een van de bedenkers van de grunge sound... die in de jaren 80 in Seattle ontstond. Mark Lanigan werd 57. Het weer, vandaag droog en zonnig en het wordt een graad of 10.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 It's not a nuisance, what I heard. Take it the more, the merrier. It's not a big surprise. I know the man will catch your eyes. Look at the when I go in the sky. Vangen door het geluid van een wereld zonder vaart.